VVD-leider Rutte beloofde nog eens dat er niets verandert aan de hypotheekrenteaftrek als de VVD regeert. Maar hij noemde het geen breekpunt. En dat is het wel voor het CDA. D66-voorman Pechtold zei dat hij niet meedoet aan een kabinet dat weigert de woningmarkt te hervormen. Dat is voor hem een breekpunt. De douane en de Fiat hebben vorig jaar 210 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. De vangst was opnieuw groter dan in de voorgaande jaren. Dat schrijft demissionair minister De Jager van Financiën aan de Tweede Kamer. Een groot deel was bedoeld voor doorvoer naar Groot-Brittannië. De Jager wil dat Europese landen beter gaan samenwerken in de strijd tegen de sigarettensmokkel. De poging van BP om de lekkende oliebron in de Golf van Mexico te dichten verloopt volgens plan. Een woordvoerder van de oliemaatschappij is optimistisch over deze topkill-methode. BP probeert onder hoge druk zware boorvloeistof in het lek te spuiten, gevolgd door cement. De oliemaatschappij denkt binnen 24 uur te kunnen zeggen of de poging is gelukt. Voor een meerderheid van de woningbezitters is beperking van de hypotheekrenteaftrek geen taboe. Ze zien liever dat daarop wordt bespaard dan op zaken als AOW, uitkeringen, gezondheidszorg, onderwijs en veiligheid op straat. Dat is de uitkomst van een peiling van de vereniging Eigen Huis. De meeste huizenbezitters zeggen dat de renteaftrek belangrijk is bij het bepalen van hun stemgedrag. De gemeenteraad van Maastricht heeft ingestemd met een reddingsplan voor voetbalclub MVV. De gemeente koopt stadion De Geuselt voor 1,8 miljoen euro en laat een schuld van 1,7 miljoen vervallen. Een van de voorwaarden is dat er een nieuw bestuur komt en dat ook andere schuldeisers MVV ontzien.